De jongens van 10 en 11 wonen in een pleeggezin en waren bij hun vader op bezoek. Toen de man de jongens niet op het afgesproken tijdstip terugbracht, schakelde de pleegmoeder de politie in. Na uitgebreid onderzoek werden de man en de jongens gevonden in een woning in Antwerpen. De jongens zijn teruggebracht naar het pleeggezin, de man is opgepakt en de recherche heeft een uitleveringsverzoek ingediend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders aan om de Thaise hoofdstad Bangkok te mijden. Ze krijgen het advies alleen naar Bangkok te reizen als dat echt noodzakelijk is. Nederlanders in Bangkok wordt aangeraden zich via de website van de Nederlandse ambassade te laten registreren. Zo kunnen ze in noodsituaties onder meer via sms worden bereikt. De adviezen zijn gegeven na de bloedigste onlusten in Bangkok in 18 jaar. Gisteren vielen minstens 20 doden en 800 gewonden toen ordentroepen slaags raakten met duizenden aanhangers van de verdreven premier Thaksin. De 30ste marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Patrick Macau met een tijd van 2 uur 4 minuten en 47 seconden. Dat is de beste wereldtijd op de marathon van het jaar, maar het is 20 seconden langzamer dan het parcoursrecord dat vorig jaar werd gevestigd. Macau is de 12e Keniaanse winnaar in Rotterdam. Een kilometer voor de finish schudde hij zijn landgenoot Jeffrey Mutai van zich af, die tweede werd. Koen Rijmakers werd Nederlands kampioen in een persoonlijk record van 2 uur 11.8. Daarmee is hij achtste op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Het weer bewolkt, maar in het westen ook af en toe zon. Van het oosten uit steeds meer bewolking. En met de frisse noordoostenwind loopt de temperatuur uiteen van 8 graden op de Wadden tot 12 in het zuidoosten. De komende dagen af en toe zon en voornamelijk droog. Dit was het NOS Show. Een